uur. Door Megens met het NOS-journaal. Het aantal mensen met betaald werk is vorige maand met 160.000 gedaald. Dat is de grootste terugval die het CBS ooit gemeten heeft. Bij jongeren was de daling met meer dan 100.000 het grootst. Ook bij uitkeringsinstantie UWV e merken ze dat veel mensen hun baan verliezen. Er kwamen in april 74.000 nieuwe aanvragen binnen voor een WW-uitkering. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van maart. En toen was er ook al een flinke stijging. Volgens het UWV waren er zonder de steunmaatregelen van het kabinet nog meer uitkeringsaanvragen geweest. Het vertrouwen van consumenten is in mei verder gedaald. De graadmeter van het CBS voor het consumentenvertrouwen in mei komt uit op min 31. In april was de klap ook al groot met min 22. Het CBS speelt onder meer hoe huishoudens hun financiële situatie voor het komend jaar inschatten... en of ze aankopen willen doen. Daarover waren consumenten deze maand onveranderd negatief. Het is aannemelijk dat een nerts het coronavirus heeft overgedragen op een mens, zegt minister Schouten van Landbouw. Het gaat om een medewerker van een nertse fokkerij. Waar is niet bekendgemaakt. Ook blijkt uit onderzoek dat nertsen het virus bij zich kunnen dragen zonder dat ze verschijnselen hebben. Er zijn extra maatregelen afgekondigd. Alle nertse bedrijven worden gecontroleerd. En in de stallen komt een bezoekverbod. Bij een aantal netzo-bedrijven in Zuidoost-Brabant was de afgelopen tijd het coronavirus vastgesteld. Coronapatiënten met een hoog risico op trombose krijgen voortaan eerder bloedverdunners van de huisarts. Tot nu toe kregen besmette patiënten pas in het ziekenhuis bloedverdunners. Veel coronapatiënten ontwikkelen trombose. Op de intensive care is dat zelfs de helft. De nieuwe huisartsenrichtlijn moet ziekenhuisopnames en complicaties voorkomen. Het weer, wolkenvelden, lokaal wat mist. Later meer zon, 20 tot 25 graden vandaag. Aan de kust kan het vanmiddag afkoelen door wind van zee.